Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door de coronacrisis is de Nederlandse bevolking vorig jaar veel minder gegroeid dan verwacht. Er kwamen zo'n 63.000 inwoners bij, de helft minder dan in 2019, meldt het CBS. Door de corona-epidemie overleden er meer mensen dan normaal en de immigratie lag enige tijd bijna stil. In de grote steden groeide de bevolking nauwelijks nog. In Nijmegen liep het aantal inwoners zelfs wat terug. Almere groeide nog flink door, net als andere gemeenten met grote nieuwbouwprojecten. Het CBS had verwacht dat Nederland nu meer dan 17,5 miljoen inwoners zou hebben, maar dat aantal is niet gehaald. Pfizer en BioNTech waarschuwen voor het later toedienen van de tweede dosis van hun coronavaccin. Tussen de eerste en de tweede prik zou drie weken moeten zitten. Er is geen bewijs dat het vaccin net zo effectief is als er meer tijd tussen zit, zeggen ze. Onder meer Groot-Brittannië en Denemarken hebben besloten om de tweede prik uit te stellen... zodat meer mensen al snel hun eerste inenting kunnen krijgen. Duitsland en België denken er ook over na. In één dag hebben ruim 24.000 zorgmedewerkers de GGD gebeld om een afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Het zijn mensen die werken in verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. Bij het speciale GGD callcenter maakten ze een afspraak voor een eerste prik met het Pfizer-vaccin en drie weken later de tweede. Het vaccineren begint woensdag met een verpleeghuismedewerker in Veghel. De ziekenhuizen beginnen tegelijkertijd met het inenten van hun eigen medewerkers in de acute zorg. Albert Verlinde is geïnstalleerd als gemeenteraadslid in Vught. De showbiz-expert en theaterproducent is daar een van de vier VVD-raadsleden. Bij de herindelingsverkiezingen in november was hij lijstduwer. en werd met voorkeurstemmen gekozen. De 59-jarige Verlinde heeft wat meer tijd... nu hij geen directeur meer is van Stage Entertainment. Het weer. Vannacht bewolkt met af en toe wat lichte regen. Minimaal rond 2 graden. Ook morgen bewolkt, maar overwegend droog en maximaal 3 graden.